Nadat de onderduikers waren verraden, zorgden ze ervoor dat het dagboek van Anne Frank uit handen van de Duitsers bleef. Na de oorlog gaf ze het aan Annes vader, die het liet uitgeven onder de titel Het Achterhuis. Miep was geboren in Oostenrijk. Na de Eerste Wereldoorlog ging ze met duizenden andere ondervoede kinderen naar Nederland om aan te sterken. Daar werd ze geadopteerd door een gezin uit Leiden. In 1933 kwam ze in dienst van het bedrijf van Otto Frank, Annes vader, die toen net naar Nederland was gevlucht. In de oorlog werkte ze als secretaresse van het bedrijf aan de Amsterdamse Prinsengracht, waar ook Anne Frank ondergedoken zat. Ze hielp de familie onder meer met voedsel. Na de oorlog is ze meermalen onderscheiden, onder meer met de Yad Vashem in Israël. Dit jaar nog werd er een planetoïde naar haar vernoemd. Miep Gies is 100 jaar geworden. De SP eist opheldering over de afspraken tussen letselschadebemiddelaars en verzekeraars. Aanleiding is een uitzending van het trosprogramma Radar. Daarin bleek dat het letselschadebureau De Palsgroep met tien verzekeraars afspraken heeft zonder dat de cliënten dat weten. De bemiddelaar krijgt een vast percentage van de schadevergoeding, in de meeste gevallen 21 procent. De Palsgroep krijgt bijvoorbeeld 63.000 euro als de schadevergoeding 300.000 euro is, ook als het een heel simpele zaak is. De Palsgroep zegt dat de afspraken een soepele schaderegeling bevorderen en dus ook in het voordeel van de cliënten zijn.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 some people just don't realize that, you know, when it's, when it's real, you know, it don't go bad. console the head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 6.9 het ritme van de winter. 的。